7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Bij het Groningse Loppersum is vanmiddag rond kwart over vijf een aardbeving geweest. Het KNMI gaat uit van een kracht van 2,7. Daarmee is het de zwaarste aardbeving van dit jaar in het Groningse gaswinningsgebied. De trillingen werden ook in de stad Groningen gevoeld. De gemeente Loppersum roept mensen op om eventuele schade door de aardbeving te melden. Bij Sodexo Nederland verliezen 800 van de 3000 medewerkers hun baan. Het merendeel van de ontslagen valt bij het cateringbedrijf. Sodexo is een bekende naam voor veel mensen die bedrijfsrestaurants bezoeken. Voor onder meer ziekenhuizen, kantoren, scholen en universiteiten levert het bedrijf dagelijks maaltijden. Nu er veel thuis wordt gewerkt, valt een groot deel van de omzet weg. Het banenverlies bij Sodexo maakt deel uit van een golf van ontslagen in de horeca en catering. Premier Rutte denkt niet dat er aanstaand weekend al een akkoord komt over een Europees herstelfonds voor landen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. In de Tweede Kamer zei Rutte dat Nederland alleen zal instemmen als er met die landen keiharde afspraken komen over hervormingen. Gebeurt dat niet, dan zal Nederland tegenstemmen en moet er een nieuwe eurotop komen. Ons land wil het liefst dat de getroffen landen leningen krijgen die moeten worden terugbetaald, maar Rutte zei dat het waarschijnlijk toch subsidies zullen worden. Voor het eerst in 17 jaar is er in de Verenigde Staten een federale doodstraf voltrokken. Daniel Lewis Lee stierf in een gevangenis in Indiana na toedienen van een dodelijke injectie. Enkele uren daarvoor had het Amerikaanse Hooggerechtshof hier toestemming voor gegeven. Lee was veroordeeld voor het doden van drie leden van een gezin in Arkansas in de jaren 90. Met de hervatting van de doodstraf willen het ministerie van Justitie en president Trump hun misdaadaanpak kracht bijzetten. Het weer vanavond vooral in de oostelijke helft van het land nog wat regen. Het blijft op de meeste plaatsen bewolkt. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten kans op wat buien.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. In het Canadese Winnipeg geboren Sean Burns is terug met zijn nieuwe album A Bakersfield Half Dozen. Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten.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 Allereerst is daar You Win Again uit 1980. En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. you've been seen. Crossroads. Nummer 1 country hit. Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running while I'm kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills live without you and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? he's gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget. Cause I'm just a little bitty puppy, yeah. I caught you honky tonkin' with uh, my best friend. The thing to do was leave you, but I should've left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore. When you come home, a feeling for the knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project. heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. see Jeff Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek countryalbum met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie... die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts... zal de juiste sfeer brengen in elke bar. than be a girl Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans, van wijle stadgenoot Steve Goodman, treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. des mots into maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas, die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, glass, in smaller Man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end when I spend too much time with my worst best friend. Cause he makes me laugh and he makes me cry. He makes me tell the truth when I probably should lie. mixed up with twins. That's why I call him my worst best friend. Beer, wine, and whiskey. I'll go out on a limb. Say maybe you've met him or some of his kin. I should say goodbye and never see him again. But I just spring sterren van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Prairie Oyster was een Canadese countrygroep uit Toronto. Ze werden zes keer door zowel de Canadian Country Music Association als de Juno Awards uitgeroepen tot countrygroep of duo van het jaar. De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times Sake. wat Cajun-invloeden te horen... waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt. Prairie Oyster. in my heart info at crossroadsmusic.nl snow Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. 15 Cuban Minutes van Jimmy Buffett is een nummer van het album Live on the Flipside. Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, crossroads, crossroads. country tiptopper. culito de rana. Si no sana hoy, bueno sana mañana. Mañana, mañana Bij het bespreken van zijn nieuwe muziek zegt Cor Blunt... er zijn mensen die western music maken... en die het soort vries drogen, zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just bears. I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off? Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat a fumble through that guidebook, just how often they eat meat. Well, somebody find some answers. Let's do a study of some kind. We'll make it scientific, and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, it makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views. Not too much good news about them bears. Oh, chestnut you know you don't outrun the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes I agree. And there's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? Smell 20 miles away. Tommy said it happened on the ranch just this way. Now I'm all for conservation. I say protect the kitchen sink. But this bear don't seem in danger. It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. much good news about them bears. In the Spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album, die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De spotlight is voor Billy Keeble. met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place. This song's for you Straight from my heart A few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start. This song is just for you, straight from my heart. Crossroads, Kees de Haan. The jukebox keeps playing that same cheating song While my rock of Gibraltar waits at home There's a sweet thing in corner, smiling at me. And I'm caught between a rock and a hard place. rock out while you can. Go home to the one who stands by her man. This ring Jackson Holte en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. to New Orleans. I'm going with my conscience clean. I'm going where the chilly winds don't blow. And I'm going where the climate suits my clothes. I got a rooster on a roof and a mule in a stable. Mattress on the floor and food on the table. There's hay in the barn and there's coffee in a can keep me where I am. Honey, I'm gonna drink and dance all night. Law come to get you if you don't walk right. Morning comes when there's no room in the tank. They be drunk, strewn out like driftwood along the bank. going south and I'm going fast. You can't get out once it close the pass. Murray closed up early with the snow. I swear I'm going where the climate suits my clothes. When I'm going down to New Orleans, I'm gonna wash it in the river and drown in the sea. I'm going where the chilly winds don't blow. De titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen. Er kan de versie van Susie Blue en de Lonesome Fellas aan toegevoegd worden.